Een van die vrouwen is overleden. Tot woensdag blijven de ampullen van AstraZeneca in ieder geval in de koeling liggen, zegt verslaggever Lars Geerts. Want dan zou er meer bekend moeten zijn, meer informatie loskomen over mogelijke bijwerkingen van AstraZeneca. In Nederland volgt daarin nu Duitsland. Die besloten drie dagen dagen geleden al tot een tijdelijke stop eh, met het prikken van AstraZeneca bij mensen onder de 60. De GGD schrapt 10.000 al gemaakte prikafspraken. De jongere tak van D66, CDA en ChristenUnie roepen hun moederpartij op niet mee te doen aan de formatiegesprekken, zolang Mark Rutte leider is van de VVD. Ze willen nog wel in een kabinet met de VVD, maar dan zonder Rutte. Vannacht kreeg de premier het flink te verduren tijdens een pittig debat over het gedoe rond de formatie. Hij werd bijna weggestuurd door de Kamer. Een indrukwekkend gezicht in een weiland in Friesland. Het hele veld staat vol met poppen. Lijkt een beetje op een reunie voor vogelverschrikkers, maar er zit iets anders achter. Er staan 4500 poppen als symbool voor de kinderen die nog steeds vastzitten in het Griekse vluchtelingenkamp Moria. De mensen achter de actie willen zo dat er meer aandacht komt voor ze. En Curaçao sluit zich verder af door corona. Alle IC-bedden liggen vol op het eiland. Daarom roept het ministerie vakantiegangers en stagiairs op om weg te gaan van het eiland. De eerste kwamen vanmiddag aan op Schiphol. Ik heb me wel zorgen gemaakt. Eh, het ziekenhuis eh, is erg vol. Op een gegeven moment moet je iets als eh, eiland. Ik geloof dat er ook al mensen naar Aruba uitwijken. Dus ze hebben geen medische ondersteuning meer. Dus dan is dit volgens mij een van de mogelijkheden die je dan nog hebt. Corendon stopt tot halverwege volgende maand ook met vliegen op Curaçao. Het weer kan vanavond wat regen vallen. Het koelt af naar een graad of 2. Het paasweekend begint droog met af en toe zon. Schommelt rond de 10 graden. Paasmaandag is een dag om binnen te zitten. Dus kans op hagel, onweer en natte sneeuw. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file tussen de afrit Volendam en de Koentunnel 3 kilometer met daar maximaal 10 minuten extra reistijd.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 In ieder geval tot en met woensdag worden mensen onder de 60 niet gevaccineerd met AstraZeneca. Minister De Jonge wacht nieuw onderzoek af naar mogelijke bloedstollingsproblemen als bijwerking. Drie Marokkanen die sinds eind vorig jaar vastzitten in vreemdelingendetentie... moeten van de Raad van State worden vrijgelaten. Ze kunnen niet worden uitgezet omdat Marokko daarvoor niet de juiste reispapieren afgeeft. En volgens de hoogste bestuursrechter is te onduidelijk wanneer die papieren er wel zijn. En klanten die iets hadden besteld bij de kijkshop.nl krijgen hun geld waarschijnlijk niet terug. Op de site van de failliete verkoper staat dat er in het geheel geen geld meer is. De curator denkt dat er zo'n 4500 gedupeerden zijn. Het weer nog, vannacht temperaturen tot rond het vriespunt. Morgen droog, wat zon en dan wordt het zo'n 11 graden.